Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn vanochtend ongeveer 70 vluchten geschrapt vanwege het winterweer. Er is één landingsbaan en één startbaan beschikbaar. De luchthaven spreekt van een rommelige dag en meldt dat reizigers ook de rest van de dag rekening moeten houden met vertraging en annuleringen. Ook op andere Europese luchthavens zijn tientallen vluchten geannuleerd door sneeuw. Op de Nederlandse snelwegen heeft de gladheid tot enkele ongelukken geleid. Voor zover bekend raakte niemand gewond. President Biden heeft de Medals of Freedom uitgedeeld. De hoogste Amerikaanse onderscheiding voor burgers. Onder andere Michael J. Fox, Jane Goodall, Hillary Clinton en Lionel Messi kregen de onderscheiding. In totaal kregen 19 mensen een eerbetoon van de president. De Medal of Freedom wordt uitgereikt aan mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de Amerikaanse samenleving, wereldvrede of andere maatschappelijke belangen. Het Israëlische leger zegt dit weekend al meer dan 100 terreurdoelen te hebben bestookt. Daarbij zijn tientallen Hamas-leden gedood, stelt het leger. Ook zouden er meerdere raketwerpers zijn vernietigd. Bij de aanvallen die Israël de afgelopen dagen uitvoert vallen veel doden. Volgens Al Jazeera heeft Israël in drie dagen tijd meer dan 200 Palestijnen gedood. In Gazastad raakte vannacht een familie van 15 mensen bedolven onder het puin na een Israëlische luchtaanval. In Zuid-Korea demonstreren nog steeds duizenden mensen bij de verblijfplaats van de afgezette president Yoon. Er is een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd wegens machtsmisbruik en het aanzetten tot een opstand. De demonstranten eisen zijn overgave, maar Joen weigert tot nu toe mee te werken. Het weer. In het noordoosten valt nog wat natte sneeuw. In het midden en zuiden valt regen.